uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Bart van U heeft in de rechtbank van Rotterdam een verklaring afgelegd op de moord op zijn zus. Het is volgens journalisten in de rechtbank een onsamenhangend verhaal. Volgens Van U wilde zijn zus hem gek laten verklaren. Hij zei ook dat hij niet anders kon en moest kiezen voor zijn eigen leven. Van U had al eerder bekend dat hij zijn zus in januari met messteken om het leven heeft gebracht. En Van U wordt ook verdacht van de moord op oud-minister Els Borst. Rivaliserende motorclubs zoals de Hells Angels en Saturdara gaan weer met elkaar in overleg om de rust terug te brengen. Sinds de komst van de bandidos vorig jaar zijn er geregeld gewelddadige incidenten. De bandidos zijn de aardsrivaal van de Hells Angels. Er werden aanslagen gepleegd op het huis van de Limburgse president van de Bandidos. En in mei was er nog een vechtpartij in een café in Sittard tussen de Bandidos en de Red Devils. Een club die verbonden is met de Hells Angels. Of alle grote motorclubs meedoen aan het overleg is nog niet duidelijk. Liedjeschrijver Wayne Carson is overleden. Zijn bekendste hit was Always On My Mind. Carson zei ooit dat hij het nummer in 10 minuten aan de keukentafel had geschreven. Echt populair werd het lied pas in de versie van Elvis Presley uit 1972. Hij zong het nummer toen hij met zijn vrouw Priscilla in scheiding lag. Carson kreeg twee Grammys voor de uitvoering van het liedje door countryzanger Willie Nelson. Wayne Carson is 72 jaar geworden. TUI Nederland stopt voorlopig met vakanties en vluchten naar Tunesië. De reisorganisatie doet dat op basis van het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder TUI vallen ook Arke, Holland International en Kras. Aanvankelijk boden de organisaties geen reizen aan tot eind augustus en nu is dat verlengd tot februari. Ook vanwege de tegenvallende vraag, zegt een woordvoerder. Eind juni werd in de Tunesische badplaats Soes een aanslag gepleegd op een toeristenstrand en daarbij kwamen 38 mensen om het leven. Het weer, tamelijk zonnig en droog, alleen in het zuiden zuidoosten nog bewolking en kans op wat regen. Maximaal 20 tot 25 graden. Morgen geregeld zon, droog en dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat op de A10 Ring Zuid richting Den Haag tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 3 kilometer file. De afrit is dicht door eh, asfalteringswerkzaamheden op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ido Ambacht en Sliedrecht Oost 9 kilometer file. En door een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat tussen afrit Leerdam en Hardingsveld Giesendam 8 kilometer file. Daar is de weg net weer vrijgegeven. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer.